Zes uur. Dit is Doral almegens met het NOS-journaal. Belgische terrorisme-deskundigen denken een landgenoot te herkennen... in de onthoofdingsvideo die zondag door IS op internet is gezet. Een van de IS-strijders die een gevangene het hoofd afsnijdt... zou een man van 28 uit Vilvoorde zijn. Hij staat bij verstek terecht in het Sharia for Belgium-proces. De video is in het noorden van Syrië gemaakt... in de plaats Dabik, niet ver van Aleppo... De Belg zou op zijn Facebookpagina hebben geschreven dat hij in Dabiq verblijft. Tussen de IS-strijders zijn ook een Fransman en twee Britten herkend. Er is een nieuwe videooproep verschenen van Sjaak Rijken, de Nederlander die drie jaar geleden in Mali werd ontvoerd. De video zou in september zijn opgenomen. Vorig jaar september werd voor het laatst van Rijken vernomen. Toen verscheen een eerste video. Rijken doet nu opnieuw een dringende oproep aan Nederland om hem vrij te krijgen. Hij houdt de Nederlandse regering verantwoordelijk voor het leed dat hem overkomt. Hij zegt dat hij ernstige rugklachten heeft en er emotioneel slecht aan toe is. Rijken werd in 2011 samen met twee andere Westerlingen ontvoerd uit een restaurant in Timbuktu. Sindsdien houden islamitische strijders in Mali hem vast. Buitenlandse Zaken zegt kennis te hebben genomen van het filmpje en verder niet te willen reageren. Door technische problemen kunnen buitenlanders sinds deze maand geen inburgeringsexamen doen. Oorzaak is een haperend internet, meldt de Volkskrant. Sinds 1 november mag zo'n examen alleen nog gedaan worden via een beveiligde verbinding tussen het land van herkomst en DUO in Groningen. Maar die verbinding werkt niet goed. Informatie komt vertraagd of helemaal niet door. Daarom hebben het ministerie van Sociale Zaken en DUO besloten voorlopig te stoppen met de methode. Vanaf volgende maand wordt er gewerkt met een noodoplossing. Speciale laptops waarop examens offline kunnen worden gemaakt. Volgens de krant zijn tot nu toe 716 mensen gedupeerd. Ze hebben 350 euro betaald en vaak al tickets om naar hun land van herkomst te reizen. Het weer plaatselijk wat motregen. De ochtend is het bewolkt, later ook wat zon, maar daarna weer kans op motregen. Het wordt 7 tot 10 graden.